Bij ongeregeldheden bij de nederzetting Negohot werd een militair gestoken door een Palestijn. De militair had lichte verwondingen de Palestijn is neergeschoten. Twee Israëlische voetgangers raakten gewond toen een Palestijn met een auto op hen inreed. De afgelopen weken zijn Israël en de bezette gebieden in de greep van geweld.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 Vorige week werd al duidelijk dat de afspraken vermoedelijk neerkomen op betere onderlinge communicatie... door met het radioverkeer letterlijk op dezelfde golflengte te gaan zitten. Dwight Lodewegers is opgestapt als trainer van Heerenveen. Hij heeft volgens de club zelf besloten zijn functie neer te leggen. Lodewegers was met de Friese bezig aan een teleurstellend seizoen. Heerenveen staat na negen speelrondes op de vijftiende plaats. Een zondag verloor de club nog met 5-2 van Feyenoord. Foppe de Haan neemt de komende vier wedstrijden de taken van Lodewegers over. Het weer de rest van de avond en vannacht zijn er opklaringen. Daarbij kan mist ontstaan. Morgenochtend is het wisselende wolk met af en toe zon. Later volgt bewolking vanuit het westen en uiteindelijk regen. Het wordt morgen 11 tot 13 graden.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 Goede ochtend, alweer tweede uur ZFM Jazz. Vandaag samengesteld, gepresenteerd door Peter den Boer. En wij gaan in dit stuk heel veel Nederlandse jazzmuzici laten horen. Zoals daar is mevrouw Denise Janna. Geboren in Paramaribo. En de eerste Nederlandse vrouw die ehm, uitgenodigd is geworden... om op het beroemde Amerikaanse Blue Note label eh, te komen opnemen. Een hele eer. We gaan haar nu horen in eh, een stuk... Eh, dat is gearrangeerd door de Nederlandse pianist Bert van der Brink. En het stuk heet Just in Time. just in Time. Wij gaan eh, nog een keer luisteren naar Denise Jana. En dat stuk heet If the Music's Right. <clears throat> Pardon. En dat is eh, een stuk dat wordt gezongen in het Engels, in het Surinaams en in het Braziliaans. Nou, ehm, volgens mij kunnen we daar eh, niks aan toevoegen... en wil iedereen dat graag horen. Althans, mensen uit die, uit die landen. En daar doen eh, iedereen dan een plezier mee. Denise Jenna met het stuk If the Music's Right. Kala sa me firi anoitecer. If the Music is Right, Denise Jana. Er is een eh, cd uitgekomen, al enige tijd geleden... getiteld The Dutch Jazz Giants. En er staan allemaal Nederlandse kanjers op in allerlei bezettingen. Ik ga nu een stuk laten horen van deze cd. Dat is het orkest van Regier van Otterlo. Dat orkest dat had hij voor hij dirigent Wert van het metropolorkest En de solist is Herman Schoonderwald op de altsax. En dat wordt gezongen door Mark Murphy. En het stuk heet Poor Butterfly. Poor, butterfly, neath the blossoms waiting butterfly. She loved him so. The moments pass into hours, the hours pass into years. And as she smiles through her tears, she murmurs low, The moon and I know that he'll be faithful. I'm sure he'll come by and by. But if he won't come back, then I'll never sigh or cry. I just must die. ooh, butterfly. Down. so. The moments pass into hours, they always pass in years. And as she smiles through her tears, she murmurs "Love." Poor Butterfly met Mark Murphy. Op de, dezelfde cd Dutch Jazz Giants staat meer dan terecht natuurlijk... onze eigen Ruud Brink met een combo dat er ook wezen mag. Eddie Doornbos, eh, Ruud Brink, Lex Jasper op de piano... Jacques Scholz op de bas en John Engels op de drums. En wij gaan hen horen... in een stuk. En dat heet... Ja, yeah, Watch What Happens. Let someone start believing in you. Let him hold out his hands. Let him touch you and watch what happens. Want someone who can look in your eyes and see into your heart let him find it and watch what happens cold. No, I can't believe your heart is cold. Maybe just afraid to be broken again. let someone with a deep love to give, give that deep love to you and what magic you see Let someone give his heart Someone who cares like me believing in you. Let him hold out his hands. Let him touch you and watch what happens Want someone who can look in your eyes and see into your heart. Let him find it and watch what can believe your heart is cold. Maybe just afraid to be broken again. Let someone with a deep love to give, give that deep love to you. And what magic you see, let someone give his heart someone like Rudy Brink. Ja, Ruud Brink op de tenorsax. En Ruud Brink was natuurlijk van alle markten thuis. En dat gaan we laten horen in de volgende opname... waar de Skymasters live spelen in Nick Vollebrechts Jazzcafé. En Ruud Brink fantastisch soleert in ehm, een stuk. En dat heet I Want To Be Happy. het Ruud Brink of was het Ruud Brink? We gaan nu naar een andere Nederlandse groep. Dead Jazz. Koos van der Hout, trompet Robert Veen... Saxe, Leo van Oostrom, tenor sax Erik Heinsdijk, trombone... Kajan Witmer, daar is hij weer, piano Jan Voogd... Steady op de bas en Dolf Helge op de drums. Sweeping the Blues Away. Sweeping the Blues Away. Een nummer geschreven door Johnny Hodges... die met zijn straks groot is geworden... Eh, in het orkest van Duke Ellington. En over Duke Ellington gesproken... die heeft ook een compositie gemaakt... Saturday Night Function. En daar gaan we nu naar luisteren... Door, gespeeld door dezelfde groep That's Jazz. Saturday Night Function. daar voegen we niks aan toe. Saturday Night Function. En je vraagt je altijd af... waar hebben die eh, Nederlandse swingers dat dan allemaal van geleerd? Nou, in ieder geval hebben ze ongetwijfeld... ook heel veel geluisterd naar een van onze oerorkesten... de Millers. Ik ga nu een stuk laten horen, een opname uit 1968... van de Millers... Herman Schoonderwald soleert daar op de, alt, op de klarinet. Frans van Bergen, viool met Matthews, accordeon, Koen van Nassau van Paul Ruijs piano... Arend Nijenhuis bas, Ab de Molenaar gitaar... Tony Nusser drums. En dat stuk, dat heet Stompen at the Savoy. En dan pakt hij de grote witte handdoek om eh, zijn hele hoofd te deppen. Oscar Peterson. In alle opnamen. Wat een fantastische eh, pianist. Maar ook wat een fantastisch duo erachter. Sam Jones op de bas en Bobby Durham op de drums. We hebben ruimte nog om even een beetje gas terug te nemen. Coleman Hawkins Quintet 1944. Roy Eldridge op de trompet. Coleman Hawkins tenorsax. Teddy Wilson op de piano. Billy Taylor op de bas. En Cozy Cole op de drums. It's wonderful. Wonderful. ZFM Jazz voor deze keer zit er alweer bijna op, luisteraars. Ik hoop dat u eh, leuke dingen gehoord heeft. En graag tot volgende week. Zondag, dan is er alweer een nieuwe aflevering van dit zondagochtendprogramma. Graag tot dan.